Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe reeks ontploffingen in Libanon is opgelopen naar 20. Zeker 450 mensen zijn gewond geraakt... toen net als dinsdag elektrische apparaten van Hezbollah ontploften. Volgens het ministerie van Communicatie ging het om portofoons. Dinsdag waren het piepers. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen zit erop... Vannacht rond 1 uur stopte het debat na 15 uur gepraat te hebben over de kabinetsplannen. Premier Schoof beantwoordt de komende dag vanaf 11 uur de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld. De ambtenaren van de premier bereiden nu die antwoorden voor. Mensen in Brazilië kunnen ondanks een verbod weer gebruik maken van X. Het Braziliaanse gerechtshof blokkeerde een paar weken geleden het sociale medium in het land. Het werd gedaan omdat X-baas Elon Musk weigerde een juridische vertegenwoordiger aan te stellen in Brazilië. Dat wil het land omdat er dan iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor de verspreiding van haat en nepnieuws op X. Het social media platform heeft een update nu doorgevoerd... waardoor het voor mensen in Brazilië makkelijk is om X alsnog te gebruiken. Mensen riskeren dan wel een boete van zo'n 8000 euro per dag. Hongarije wil ook een opt-out aanvragen voor de regels voor asiel en migratie van de Europese Unie. Dat schrijft de Hongaarse minister voor Europese Zaken op X. Het land wil daarmee Nederland volgen. Asielminister Faber stuurde gisteren een brief aan de Europese Commissie. Daarin staat dat Nederland een uitzonderingspositie wil op het Europese asielbeleid. De Europese Commissie zei in een reactie dat de regels bindend blijven voor Nederland. Faber erkende dat het verzoek voor de opt-out iets is van de lange adem.